Na de onbewezen beweringen over fraude braken enkele Amerikaanse zenders de uitzending van zijn verklaring af. CNN en Fox bleven wel doorgaan. Trump zei verder nog dat de juridische strijd over de verkiezingen uiteindelijk bij het Hoge Rechtshof terecht zou komen. Joe Biden zei eerder op de avond dat hij ervan overtuigd blijft... dat hij bij de verkiezingen als winnaar uit de bus zal komen. In Georgia en Pennsylvania is het nu een nek-aan-nek race. De aanvankelijke voorsprong van Trump is bijna volledig verdwenen. In beide staten lijkt het erop dat Biden hen gaat inhalen. Acht van de 16 verdachten die zijn opgepakt na de terroristische aanslag in Wenen... zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terroristische vergrijpen. Dat zei de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie. Ook in Zwitserland zijn twee verdachten aangehouden. Ook zij zijn onderdeel van strafzaken wegens terroristische misdrijven. Bij de aanslag in Wenen, waarbij maandag vier doden vielen, werd de dader doodgeschoten. Wat de rol van de verdachten bij de aanslag zou zijn geweest is niet bekend. Bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariaan in Den Haag... is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden... die een scherp voorwerp bij zich had. Dat meldt Shownieuws, dat hierover een bevestiging kreeg... van de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is niet duidelijk of de man naar de school kwam vanwege de prinsessen. Hij is volgens de politie naar de opvang verwarde personen gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft aan SBS6 laten weten... dat de man niet vervolgd wordt. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af.